En ook Dijssen met het NOS-journaal. De situatie van verder verslechtert. Op de nieuwe rode lijst van natuurbeschermingsorganisatie IUCN... staan ze nu te boek als ernstig bedreigd. De hoogste risicocategorie op de lijst. De met uitsterven bedreigde mensapen zijn de oostelijke en westelijke gorilla... en de Borneo'se en Sumatraanse orang-oetan. Ook de chimpansee en de bonobo worden in hun voortbestaan bedreigd. Goed nieuws is er voor de reuzenpanda, de Tibetaanse antilopen... en de Australische lang langoorhaasrat. Dankzij beschermingsmaatregelen zijn er meer van deze dieren bijgekomen. Zuid-Soedan laat na een bijeenkomst met VN-diplomaten alsnog 4000 extra blauwhelmen toe. President Salva Kiir zei vorige maand dat hij geen nieuwe troepenmacht wilde en weigerde samen te werken met de Verenigde Naties. De VN dreigde daarna met sancties en een wapenembargo tegen Zuid-Soedan. In juni braken in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba gevechten uit tussen de regeringstroepen en aanhangers van de vicepresident. Bij de gevechten vielen zeker 100 doden. VVD-leider Mark Rutte vindt een groot aantal punten in het PVV-verkiezingsprogramma een bedreiging voor de rechtsstaat, zoals het sluiten van moskeeën en het niet toelaten van asielzoekers. Rutte zei in het VPRO-programma Zomergasten dat hij het diep oneens is met de PVV, toch sluit hij samenwerking met de partij niet uit. Het Israëlische bedrijf Spacecom overweegt een schadeclaim in te dienen bij SpaceX. Donderdag zou het bedrijf van Elon Musk een Israëlische satelliet in een baan om de aarde brengen. Maar de Falcon 9-raket die dat moest doen ontplofte met de satelliet. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. SpaceX heeft ook niet duidelijk gemaakt hoe het bedrijf verzekerd is voor dit soort incidenten. De schade aan het lanceerplatform is groot. Voorlopig worden vluchten van het bedrijf vanaf een andere locatie uitgevoerd.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 aan mij besteed.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 never lose your memory. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 también me voy.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 ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. I wanna take you somewhere, you know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 I took your breath ZFM.